Door het geweld dat vorige week oplaaide zijn inmiddels 120.000 Syriërs op de vlucht geslagen richting de Turkse grens, zegt een Turkse humanitaire organisatie. Hulpverleners zeggen ook dat Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen burgerconvooien beschieten. Moskou en Damascus ontkennen dat en zeggen dat ze het gemunt hebben op rebellen. Op het Indonesische eiland Sumatra is een bus met tientallen passagiers in een ravijn gestort. Volgens de politie zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen en 13 anderen gewond geraakt. Indonesische media melden dat de bus 150 meter naar beneden is gevallen en daarna in een rivier is terechtgekomen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In Spijkenisse is een man doodgestoken. Agenten waren rond middernacht afgekomen op een melding dat er gevochten werd. Op straat troffen ze een gewonde man aan die kort daarna overleed. Het slachtoffer is 44 jaar en komt uit Rozenburg. De politie heeft nog niemand opgepakt... en over de toedracht van de vechtpartij is nog niets bekend. In Den Bosch zijn twee mannen zwaar gewond geraakt bij een vuurwerkincident. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op een trapveldje. De twee zouden daar bij het afsteken van vuurwerk gewond zijn geraakt in hun gezicht. De slachtoffers zijn met ambulances naar het oogziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het Britse Koningshuis heeft delen van de kersttoespraak vrijgegeven. In de speech, die op eerste kerstdag wordt uitgezonden... spreekt koningin Elisabeth van een moeilijk jaar... voor zowel Groot-Brittannië als de koninklijke familie. Volgens Britse media refereert ze dan waarschijnlijk aan de moeizame brexit... en aan de ophef rond prins Andrew. Het weer bewolkt een periode met regen. Vanavond vanuit het westen vaker droog.